Het nieuws van 8 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Dilma Rousseff is afgezet als president van Brazilië. In de Senaat stemden 61 van de 81 senatoren voor haar afzetting. Om Rousseff weg te sturen waren 54 stemmen nodig. De 68-jarige Rousseff was al sinds mei geschorst. Ze kwam in opspraak toen ze door prominente partijgenoten werd beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. Interim-president Michel Temmer, die Rousseff sinds haar schorsing al verving, wordt nu de nieuwe president van Brazilië. Minister van der Steur wil vaker gebruik maken van supersnelrecht. Met die manier van snelrecht kunnen verdachten van een eenvoudig strafbaar feit binnen een paar dagen worden berecht. Op verzoek van de Kamer heeft Van der Steur laten onderzoeken of zo'n procedure wel zorgvuldig is. Zijn conclusie is dat supersnelrecht niet ten koste hoeft te gaan van de zorgvuldigheid en dus vaker kan worden gebruikt. Nu gebeurt dat al zo'n 2800 keer per jaar. België moet zijn gasnetwerk ingrijpend vernieuwen. Vanaf 2030 krijgen de Belgen geen aardgas meer uit Nederland. Een deel van de leidingen en veel oudere gijzers en gasfornuizen zijn alleen geschikt voor Nederlands gas. Op gas uit Noorwegen of Rusland functioneren ze niet. De Belgische netbeheerders denken dat het honderden miljoenen euro's gaat kosten om dat aan te passen. De politie en ProRail zijn op zoek naar de passagier die vanmiddag aan de noodrem heeft getrokken nadat een auto op de zijkant van de internationale trein naar Berlijn was gebotst. De machinist en conducteur hadden niets gemerkt van het ongeluk. Door de actie van de passagier kwam de zwaar beschadigde trein tot stilstand in de buurt van Twello. De politie en ProRail willen met de passagier spreken om hem te bedanken en omdat hij getuige is van het ongeluk. De bestuurder van de auto raakte zwaar gewond. Het weer, vanavond is het helder. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen bewolking met vooral in het zuidoosten een bui. Van het westen uit breekt de zon geregeld door.